Labour verloor de verkiezingen van donderdag en Brown zegt dat hij daar de verantwoordelijkheid voor neemt. De belangrijkste kandidaten om Brown op te volgen zijn minister van Buitenlandse Zaken Miliband en minister van Onderwijs Bols. Volgens Brown heeft de leider van de liberaal-democraten Clegg aan Labour gevraagd om formele coalitieonderhandelingen te beginnen. Clegg is ook al dagen in gesprek met de conservatieven. Voor de verkiezingen had Clegg gezegd dat het onwaarschijnlijk was dat hij met Labour zou gaan regeren als Brown zou blijven in Pakistan is een bekeerde militante moslim met een Nederlandse nationaliteit doodgeschoten. Ook een bekeerde Duitser is daarbij omgekomen. Het gebeurde in een vuurgevecht met Pakistanse militairen in de provincie Zuid-Waziristan. De Nederlandse man van 21 was geboren in Duitsland en woonde in Berlijn. Na zijn bekering veranderde hij zijn naam van Danny in Elias. en sloot zich aan bij een groep radicale moslims in Berlijn. In september vorig jaar verdween die plotseling samen met zijn vrouw. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar de aanpak van de financiële crisis. Vanmorgen presenteerde de commissie De Wit het eerste deel van het rapport over de kredietcrisis. En daarin werd scherpe kritiek geleverd op oud-minister van Financiën Bos, bankpresident Wellink en de financiële sector. CDA, VVD en SP vragen zich af of alle feiten boven water zijn gekomen en willen daarom voor het tweede deel een parlementaire enquête waarbij de hoofdrolspelers onder Ede worden gehoord. In reactie op de steunmaatregelen voor de euro zijn de aandelenkoersen vandaag met winst gesloten. De AEX-index sloot 7,3% hoger op 335 punten. Vorige week verloor de beurs bijna 10% door de eurocrisis. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noorden op.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 Maar hij heeft nog zoveel andere mooie nummers gemaakt. Onder andere dit, hè. Waiting for the Day is ook wel terug te vinden op een cd die ze gewoon noemen Baker Street. Maar dat is dan de cd met eh, de grootste hits van die Gary Rafferty. Welkom bij deze uitzending van Muziekrevue. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Talk Talk heeft ook een collection uitgebracht, oftewel The Best Of. En dit was ongeveer hun grootste hit, hè? Life's What You Make It. precies of ze een nummer 1 hit hebben gemaakt met uh, eh, Lives What You Made It. Stamt in ieder geval uit 2000, eh, dit cd'tje van Talk Talk D Collection. En van deze jongeman zijn een aantal banden teruggevonden van James Morrison, onder andere Under the Influence. trust in our heart taste of dan lijkt het alsof het eh, live opgenomen is, maar het is gewoon opgenomen in de studio. En de muzikanten die zaten te applaudisseren voor die James Morrison. Ik weet dat deze dame heeft inmiddels alweer een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb er pas geleden ook een stukje van gedraaid. Maar ik dacht van, laten we nog eens even teruggrijpen naar een oudje. On the road again. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. there on your own. It's the way. that can blow zo ken ik jou dus weer. De dagen gaan zo leeg voorbij. Geen mens doet meer een stap opzij. Er zit geen greintje gein meer bij. En dat wil jij dus niet meer. Nou maak je borst maar nat. Jij hebt niks en ik heb zacht. Hier heb je wat. Vrolijke violen. Nou zet je en beide pakken neer. Je bent volslagen. about vrolijke violen van uh, Boudewijn de Groot. Een cd die hij wat eh, jaartjes geleden heeft uitgebracht. 1995 om precies te zijn. En deze cd die stamt uit 2000. Eh, Frank Janssen, Han Wouters, Kees de Hoed, Ferry Lever, André Sommer, Paul Eduard, Werner Blaas, Simone Roerade en Anita van Kuik. Dat is puur zang, oftewel de band die achter Rob de Nij staat. Op de cd Ballads en er zijn een aantal nummers die live opgenomen zijn. Onder andere Nu het om haar gaat. Ik ben nooit zo'n held geweest bij ziekte of problemen.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 Nu het om haar. je kunt werkelijk een speld horen vallen als hij dit nummer zingt. Nu het om haar gaat, Rob de Nijs. Een man uit eh, Zuid-Afrika die al jaren in Amerika woont, Corey Harris, eh, op de cd Daily Bread, brengt hij de Zuid-Afrikaanse en de Amerikaanse muziek weer samen in de titelsong. Mm-hmm. Deze man is wel actief met het maken van muziek. Hij treedt regelmatig op, maar uh, cd's maken is niet zijn grote passie... want hij staat liever op het podium dan dat hij in een duffe studio zit. Zo schrijft hij in een interview. Maar ik ga toch eens kijken, want dit cd'tje stamt uit 2005... maar ik ga toch eens kijken of hij niet alweer een nieuwe cd heeft uitgebracht. Als ik deze cd in mijn cd-speler leg, dan draai ik meestal drie nummers achter elkaar. Gewoon. Waarom? Omdat ze zo mooi zijn. Rod Stewart, Unplugged and Seated. Rod Stewart, puur kun je het ook wel noemen. Daarom draai ik gewoon maar drie nummers achter elkaar. People Get Ready, Have I Told You Lately And Tom Roberts Blues. Oftewel Waltzing Matilda. There's a train a coming. You don't need no ticket. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels coming. Don't need no ticket. You just thank. people get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and bottom. There's room for all amongst the love. You just holiday song, I want to dedicate this one to my wife. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory. Greet the day with hope and comfort too. You fill my heart my troubles, that's what you do.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 got what I paid for now. See you tomorrow. Hey, Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda? Waltzing Matilda. I'm an innocent victim of a blinded alley. And I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away to go Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her. cold-blooded side and the girls down by the strip tease shows go waltzing Matilda waltzing Matilda you'll go waltzing Matilda with me now I don't want your sympathy, fugitives say that the streets ain't for dreaming now. Man, slow Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing. an old shirt that is stained with blood and whiskey. And it's good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Matilda. Drie stukken van Rod Stewart, Unseed and Plucked. Nee, Unplugged and Seed, zo was het. En dit is de, de vrouwelijke Rod Stewart, wat ze ook wel genoemd, Bonnie Tyler. I was lost in France, in the fields the birds beginning. I just stood there in the morning rain. I had a feeling I can't explain. I was lost in France. Stewart om eh, haar eh, ja, rauwe stem, maar toch prachtige liedjes heeft uitgebracht. Eh, ze brengt zowel pop als jazz als blues. Ja, precies niet voor één, één gaatje te vangen, wordt van dan ook wel gezegd. Deze jonge man die komt uit Rotterdam en luistert naar de naam Danny Vera. This is my confession of things inside. Secrets I've tried to hide from you. never suspected they've been carefully contained. I've respectfully restrained protection us has quietly concealed. confession. reaction I will fearlessly Without a reservation door de Albert Heijn en zag een vieze man. Die bieren stond in te laden, ik dacht er het mijne van. En dacht toen dat ik spoken zag, was een verbeelding aan de haal. Maar nee, hij was nu bijna kaal en leed aan zwaar overgewicht maar dat gezicht moest toch echt van Karel zijn. Karel was de kanjer van onze klas, waar het meisje zo verliefd op was. Als hij naar je keek, was je een week streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was als alles, ja alles waard. De prins der dromen maar onze droomprins werd een kikker met een baard. Ik riep een bij zijn maar hij herkende me niet meer. Maar toen hij beter keek, ja toen, ineens wist hij het weer zei, je bent haast niets veranderd, net zo mooi als toen. Ik wist niet goed wat ik moest doen, kon moeilijk zeggen wat ik dacht. Ik prijs de dag dat je toen iets in me zag. Karel was de kanjer van onze klas, waarop meisje zo verliefd als hij naar je keek, was je een week van streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was als alles, ja alles waard. De prins der dromen op zijn witte paard. Maar onze droomprins werd een kikker met een baard. Karel was de kanjer van onze klas. Waar dat meisje zo alsnog als